In een debat over de kilometerheffing zei VVD-kamerlid Abtroot dat de minister onwaarheden verkoopt... en dat de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit zijn. Eurlings onderbrak Abtroot toen hij hem uitmaakte voor leugenaar. De minister noemt alle kritiek op de kilometerheffing van de afgelopen dagen bangmakerij. De Japanse autofabrikant Toyota roept in de Verenigde Staten bijna 4 miljoen auto's terug. De auto's, onder andere van de types Camry en Prius, krijgen in de garage een nieuw gaspedaal. De gaspedalen in de wagens zijn te lang en kunnen daardoor achter de vloermat blijven haken. Deze zomer zou daardoor in de Verenigde Staten een dodelijk ongeval zijn gebeurd met een Lexus, het luxe merk van Toyota. De actie van Toyota is een van de grootste terugroepoperaties in de Amerikaanse geschiedenis. De Verenigde Staten hebben twee weken voor de start van de klimaattop in Kopenhagen hun doelstelling bekendgemaakt. De VS wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 17% hebben verminderd ten opzichte van 2005. Ook werd vandaag bekend dat president Obama naar de klimaattop gaat. Overigens wordt niet verwacht dat er in Kopenhagen een juridisch bindend klimaatverdrag wordt gesloten. In de Champions League heeft Bayern München met 1-0 gewonnen van Maccabi Haifa. Juventus verloor met 2-0 van het al geplaatste Bordeaux. Bayern en Juventus gaan nu onderling uitmaken wie overwintert. Manchester Haifa. Juventus verloor met 2-0 van het al geplaatste Bordeaux. Bayern en Juventus gaan nu onderling uitmaken wie overwintert. Manchester United verloor met 1-0 van Beziektas, maar is wel door. En in groep C is nog geen enkele ploeg zeker van de volgende ronde. Real Madrid won met 1-0 van Zurich en AC Milan en Olympique Marseille speelden met 1-1 gelijk.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 like a sleep twitch. like a sleep twitch.